nieuws van 4 uur. Mark Visser met Israël heeft met een raketaanval in de Gazastrook de leider van de militaire vleugel van Hamas gedood. Hamas-leider Ahmed Jabari werd geraakt toen hij in zijn auto zat. Israël zegt dat hij is gedood vanwege zijn jarenlange terroristische activiteiten. Jabari stond al jaren bovenaan de dodenlijst van het Israëlische leger. Hij was ook de leider van de Al-Qassam-brigades... die verantwoordelijk worden gehouden voor de raketbeschietingen op Israël. Afgelopen dagen waarschuwde Tel Aviv dat Hamas-leiders zouden worden gedood... als vergelding voor de raketaanvallen op het zuiden van Israël. Premier Rutte wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de dagbesteding. Veel partijen in de Kamer vinden de plannen onduidelijk en onzeker. Het kabinet is van plan het recht op dagbesteding voor dementerende ouderen en gehandicapten af te schaffen. Het wordt een voorziening die door de gemeente wordt uitgevoerd. De overheveling gaat gepaard met een bezuiniging. Er was in de Kamer vooral veel discussie over het jaar 2014. Het kabinet wil het nieuwe systeem in 2015 invoeren, maar 2014 is een overgangsjaar. Bestaande gevallen houden dat jaar het recht op dagbesteding, maar nieuwe gevallen komen er in principe niet voor in aanmerking. SP-leider Roemer hekelde de plannen en zei dat mensen in 2014 dan maar niet dement moeten worden. De zakenman Frans van Andraat moet ruim een half miljoen euro betalen aan de staat, heeft de gerechtshof in Den Haag bepaald. Het Openbaar Ministerie had een miljoen geëist. Van Andraat verdiende in de jaren 80 veel geld met de verkoop van een grondstof voor mosterdgas aan de Iraakse dictator Saddam Hussein. In maart 1998 kwamen in het noorden van Irak 5000 Koerden om bij een Iraakse gifgasaanval. Tot besluit het weer.